uur. Marielle Hageman met het NOS Journaal. Het internationale team dat de ramp met MH17 onderzoekt... zegt dat het de informatie die vandaag door Rusland naar buiten is gebracht... zorgvuldig gaat bestuderen. Dat gebeurt nadat Rusland de documenten aan het onderzoeksteam heeft gegeven. Op een persconferentie zei het Russische ministerie van Defensie... dat de boekraket die het vliegtuig neerhaalde... niet meer van het Russische leger was. De raket zou in handen van Oekraïne zijn gekomen... na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Uitgeprocedeerde Armeniërs in Nederland zijn vasthoudender in hun verzet tegen uitzetting dan andere asielzoekers. Ze dreigen vaker met zelfmoord. Ook geven ze vaak verkeerde namen op en worden ziektes geveinsd, zeggen onderzoekers van de organisatie Solid Road. Ze baseren zich op uitspraken van medewerkers van de gezinslocatie in Amersfoort, waar mensen worden voorbereid op uitzetting. Bijna alle aanvragen worden afgewezen omdat Armenië een veilig land is. Bij de komende CAO-onderhandelingen eist vakbond FNV een loonstijging van 5 procent. De afgelopen jaren vroeg de vakbond gemiddeld de helft. De reden voor de hoge looneis is in 30 jaar is de krapte op de arbeidsmarkt. De economische groei en achterblijvende lonen, zegt de vakbond. De bonden komen traditioneel op de dag voor Prinsjesdag met een looneis voor het komende CAO-seizoen. De rechtbank in Zutphen heeft Patrick van der E. veroordeeld... de man die bekend is geworden van zijn ontmaskering van Joran van der Sloot. Hij kreeg 33 maanden cel voor een ramkraak bij een juwelier in Apeldoorn. In november pleegde hij een inbraak bij een tankstation. Van der E. kreeg Joran van der Sloot aan het praten over de dood van de verdwenen Amerikaanse tiener Natalie Holloway. De Europese Centrale Bank heeft nieuwe biljetten van 100 en 200 euro gepresenteerd. Ze zijn moeilijker na te maken dan de oude biljetten en slijten minder snel. Ook zijn ze iets kleiner, waardoor ze beter in de portemonnee passen. Het weer. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Het kan nevelig worden en de minima liggen tussen de 16 en 12 graden. Morgen is het vrij zonnig. Het wordt dan 22 tot 29 graden. De wind trekt iets aan en het wordt aan zee soms krachtig.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 Gives me side I'm not the kind of wrong. I wake up nights and wonder where I am and where is home. Another mile, another town, I'm wearing out my shoes. But music drives me on, and there's no other road I choose. Cause I believe in country music, cause it satisfies my mind. Gives me comfort when I'm alone. feels an emptiness inside. South Mountain is sinds 1991 voor de 36e maal in Europa. Voor de countryliefhebbers betekent dit smullen. Het begon allemaal met het album Dixie Fight. En sindsdien zijn er heel wat albums verschenen. I Believe in Country Music is de titelsong van het album dat in 2000 verscheen. Toen nog met Todd Nolan als leadzanger. Dat ze ook instrumentale mannetjes staan bewijzen ze met Dragon the Bow. De huidige zanger, Kirk Benaar, horen we in I've Got My Baby on My Mind. Música dragging the bow, dragging it high, dragging it low. Let it rock, reel and roll. Watch Don Reed as he's dragging his bow. It's rolling now. Anytime, Steve. softly she walks across my heart. Now I don't care if it rains or shines. I've got my baby on my mind. A telephone. my time. I've got my got my baby on my mind. I've got my baby on my mind.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 woont Martha een deel van het jaar in het Franse Bordeaux. Deze Texaanse troubadour legt haar ziel en zaligheid in elke song, hetgeen duidelijk wordt via haar nieuwe album Dancing Shadows, met Hillbilly Top als favoriete track wat mij betreft. David Ball is het album Come See Me uitgebracht. I Got a Broken Heart in the Mail is de eerste single van het album. Alle songs zijn opgenomen in David's studio in Franklin. En hij heeft het album ook geproduceerd en bespeelt alle instrumenten met uitzondering van drums en percussie. Mijn keuze is gevallen op Little Ranchero. Wrap me in your arms. You know that's where I long to be. Till the night is gone. Honey, stay with me. Fill me with your charms. Kiss me till I'm too blind to see. We'll go on and on. Yes, it was meant to be a little ranchero. And when the moon is new, well, there ain't any barrel. And the coyotes are few, are in the hills of the city. Yeah, we could think and do. The lights are so pretty but not as pretty as you. So wrap me in your arms. You know that's where I long to be till the night is gone. Honey, stay with me. Fill me with your charms. Kiss me till I'm too blind to see.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 Het nummer bereikt een 17e positie in de country charts. From the corners of the country from the cities and the farms with years and years of living tucked up underneath their arms. They walk away from everything just to see a dream come true. So God bless the boys who make the noise on 16th Avenue. With a million dollar spirit and an old flat top guitar. They drive to town with old Leon in a hundred dollar car. Cause one time someone told them about a friend of a friend they knew who owns, you know. say survive. And others swing a nine pound hammer just to stay alive. But then one night in some empty room where no curtains ever hung, like a miracle, some golden words rolled off of someone's tongue. And after years of being nothing, they're all looking right at you. And then for a while, they'll go in style on 16th Avenue. Yeah, quiet and discreet. But a lot of lives were changed down on that little one way street. Cause they walked away from everything just to see a dream come true. So God bless the boys who make the noise on 16th Avenue. from the cities and the farms with years and years of living tucked up underneath their arms. They walk away from everything just to sing for me you. Vanaf de albumhoes van By the Way I Forgive You, met daarop Harder to Forgive, kijkt Brandy Carlyle je moe en gehavend, maar onverschrokken en recht in de ogen. Het prachtige schilderij van Scott Abbott van folkrockband The Everett Brothers sluit perfect aan bij de gemoedstoestand die de Amerikaanse op haar zesde studioalbum etaleert. Het is een emotioneel veelzijdig album geworden, die liefhebbers van Amerikaanse artiesten als Ilse de Lange, Emmylou Harris en Sheryl Crow zeker zullen waarderen. I love the songs I hated when I was young Cause they take me back where I come from. When every broken heart seemed like the end, when everyone was someone different then. But I can be alone in a crowded room where my thoughts they run like water down the flow. There are days when I life has seen some wasted time. I have suffered for the peace inside my mind. And some things are better left unsaid, while some things work out different when they're in your head. But I'm not sorry for the things I say. Sometimes I let my mouth just run away. Singer-songwriter Lavoie speelt in de jaren 60 onder andere samen met de dan nog onbekende Graham Parsons in The Rumors. Na nog enkele bands te verslijten besluit hij het op eigen houtje te proberen. Onder de naam Lobo boekt hij zijn eerste grote succes met Me and You and A Dog Named Boo. De original van deze week. naar info at crossroadsmusic.nl Amerikaanse zangeres Jamie Lynn Wilson brengt ons haar soulvolle nieuwe single Run... gericht op de giftigheid in bepaalde relaties... en raadt ons aan om die te verlaten. this motel at least not the way I thought it would. And your footsteps coming down the hall sound so big but feel so small. I never thought that I would be this kind. Is it too late for me to change my? some things you can't take back. You know, there ain't much more to life at all. But memories hanging on a wall. And that flashing motel TV glow is telling me that it's time to go. I don't know just who we think we are. I keep wondering how it got this far. Cause it's just secret. It's like. blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Nick McKenzie, geboren als Nick van den Broeke, is een Nederlandse zanger die vooral onder de vleugels van muziekproducent Jack de Nijs begin jaren 70 succes kende in Nederland, België en Duitsland. Met I've Got a Quarter in My Jukebox laat hij horen ook de country te kunnen vertolken. I got a quarter in my pocket, won't you tell me what I should do? Should have put it in the phone so I could Eind 2015 ziet ze het licht. Ze raakt geïnspireerd door de Amerikaanse country-pop van Carrie Underwood en Miranda Lambert. Ook oude klassiekers worden door Yvonne Mocking beluisterd en ze raakt besmet met het country-virus. De eenvoudige, vaak uit het leven gegrepen songteksten bevallen haar. Een nieuw tijdperk vraagt om een nieuwe naam. Hé, hey, voilà, daar is Eve McKing. Via Strange Fascination laat ze horen van wanten te weten. Tot slot van dit blokje uit eigen land horen we de Utrechtse formatie... die Old Dutch River Hoppers met Walking the Dog. like a shade of dog. Ain't think about you. was het blokje Country uit eigen land. Op het zojuist verschenen nieuwe album Son of the South mengt John Mohat wederom Southern Rock met country en blues. Het resultaat is opnieuw een schitterend album. De zang van John doet meer dan eens denken aan de zang van Greg Elman, zodat een Southern Rock connectie onvermijdelijk is. In Amsterdam zijn Johns avonturen in ons Amsterdam te horen. midnight flight, you know the Atlantic Ocean barely in sight. Good morning, Amsterdam. Little over nine hours later, four scotch and waters and microwave potatoes. Good morning, Amsterdam. No one spoke my language. A customs man was eating a sandwich. Pointed me to the train. Paid my fare and I met a girl. She backpacked around the world. Good morning, Amsterdam. To ride. Play a little harmonic on the side. You know, I never was no good. out on the limb. Sometimes you got to sink or swim. The things you do for love. Now it's about as lost as a goose. You know the coffee shops will do that to ya. Good morning, Amsterdam. Went to the place to find Van Gogh. You know, it took me away. It stole the show. Good morning, Amsterdam. Maybe France will give me a chance. They said Paris was just made for romance. Everyone but me. hand. Marta laat zich begeleiden door haar Franse muzikanten. Het repertoire is zeer gevarieerd en omvat ballads, bluesy en rockgetinte songs. En dat vaak overgoten met een country honky-tonk sausje. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Oh, my Oh, you're in my veins. Oh, Demona, let your mandolin sing. devil may for me. I'd rather be under the bluegrass than nameless in Normandy. zomer is bijna voorbij en wat dat betreft ben ik het met Michelle Walker eens. Tot zometeen. Zometeen nog een uur country. Take me away this summer day to the fields of green with a golden rays. Kiss me, kiss me. to the creek and have a swim. We'll play around, you'll throw me in. Know me, know me. Then light up the fire as the sun sinks down. We'll watch the stars on the edge of town.